Een voorspoedige start. Sophie Verhoeven met het NOS Journaal. Door oude kerncentrales krijgt Nederland op termijn mogelijk met een tegenvaller van honderden miljoenen euro's te maken. De sloop van de in 1997 gesloten centrale in Dodewaard en het transport van kernafval in Petten naar de opslagplaats in Zeeland kan oplopen tot 300 miljoen euro. Er zou bovendien 60 tot 100 miljoen euro nodig zijn voor een nieuwe reactor in Petten. Daarvoor waarschuwde ambtenaren tijdens de formatie van het kabinet. In het regeerakkoord staat er niets over. Vakbond FNV waarschuwt voor de gevaren van nieuwe Europese regels voor beroepschauffeurs. Volgens die regels mogen truckers drie keer na elkaar zes op één volgende dagen rijden... met een rust van 24 uur tussen. Pas na die drie periodes volgt dan een langere rust. De FNV wijst er verder op dat het aantal uren dat op een dag wordt gereden kan oplopen tot 15 uur. In een brief aan minister van Nieuwenhuizen schrijft de bond dat dit leidt tot gevaarlijke situaties op de weg en tot gezondheidsproblemen bij chauffeurs. Op het platteland worden aangiften bij de politie sneller opgepakt dan in de grote stad. De Algemene Rekenkamer heeft dat onderzocht, nadat commissarissen van de Koning daarover hadden geklaagd. Zij spraken een half jaar geleden over een lui lekker land voor criminelen op het politieloze platteland. Vakbonden CNV en FNV eisen een half miljoen euro schadevergoeding van Jumbo voor het breken van een staking. Voor 4 januari moet de supermarktketen betalen, anders stappen de bonden naar de rechter. In de week voor Pasen zou de leiding van het bedrijf hebben geschoven met uitzendkrachten bij het distributiecentrum in Woerden. Ze stonden in eerste instantie ingeroosterd bij de afdeling kruidenierswaren, maar werden uiteindelijk ingezet op de afdeling vers, waar werknemers juist het werk hadden neergelegd. Jumbo ontkent dat de staking moedwillig gebroken is. Het weer nog overwegend bewolkt, vooral in het oosten valt soms wat lichte regen. Het wordt zo'n 5 graden in het oosten en 8 graden aan zee. Morgen en donderdag verandert er weinig. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Dennis Mooi van de ANWB. In de Randstad nog viel op de A4 richting Amsterdam. Tussen Leidsendam en Hoogmade en tussen Schiphol en knooppunt de Nieuwe Meer heb je in beide gevallen een kwartier vertraging.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 Bad girls gon' swalla la la. Bust down on my wrist and it, bitch. My picky ring bigger than this. Matter how I'm Beverly Hills. Dollar got you girl. Ay. Met her out in Beverly Hills. All she wears red bottom heels. When she back it up, put it on the top. Ay. she drop it low, put it on the ground. DJ pop it, she gon' swallow that. Champagne she gon' swallow that. Shimmy, yeah, shimmy, yeah, shimmy, yeah Dre. Swalla la la.